Zijn ex had zelf de politie als eerste gewaarschuwd. Ze zei dat ze bij het huis was gaan kijken omdat Van Hout niet op zijn werk was verschenen. De twee verdachten zouden ontkennen dat ze iets te maken hebben met de dood van Van Hout. Het kabinet wil de kieswet aanpassen om belangenverstrengeling te voorkomen. Zo mogen kandidaten zelf niet meer lid zijn van een stembureau. Verder wil het kabinet dat gemeenten de verkiezingsuitslag voortaan op internet publiceren... zodat eventuele fouten eerder aan het licht komen. Omdat die procedure langer duurt, kunnen gekozen gemeenteraadsleden pas later worden beëdigd dan nu het geval is. Het leger van Myanmar verkracht stelselmatig Rohingya-vrouwen. Het persbureau AP trekt die conclusie op basis van gesprekken met bijna 30 vrouwen in de vluchtelingenkampen in Bangladesh. Volgens het persbureau zijn er schokkend veel overeenkomsten in hun verhalen. De VN en mensenrechtenorganisaties zeiden eerder al dat Rohingya-vrouwen door Myanmarese militairen worden verkracht. De Noord-Hollandse politie heeft een verdachte aangehouden in de zaak Milika van Doorn. De jonge vrouw werd in 1992 gevonden in een vijver in Zaandam. Ze was verkracht en doodgestoken. De zaak zat jarenlang vast, maar vorige maand werd een DNA-verwantschapsonderzoek gedaan. Dat heeft geleid tot de dader. De politie maakt later bekend om wie het gaat. Het weer. Vanuit het zuiden begint het te sneeuwen. Vooral in Limburg is eerst nog regen mogelijk. De sneeuwbuien trekken langzaam naar het noorden. Rond 4 uur gaat het sneeuwen in Leeuwarden. De sneeuw houdt tot in de avond of nacht aan. Er valt 5 tot 15 centimeter. Morgen gaat het dooien en valt er nog een enkele winterse bui. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is momenteel weinig aan de hand op de doorgaande wegen. Op de A12 Den Haag-Utrecht wat langzaam rijdend verkeer bij de Meern. Daar zijn twee rijstroken dicht vanwege wat modder op het eh, asfalt.